2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je bent een eikel als je voordringt bij het prikken, dat zegt de minister De Jonge. Studenten vertelden aan de Volkskrant hoe ze een medische indicatie fakten om eerder aan de beurt te zijn... en dat het bijna niet gecontroleerd wordt bij de GGD. Het kan, maar het is echt niet de bedoeling, zegt de jongen. Er zitten wel degelijk een aantal checks in voordat je daadwerkelijk aan de beurt bent. Maar het is geen onneembaar fort. Dan ben je gewoon de boel aan het eh, bedonderen. En dan ben je gewoon aan het voordringen. En bewust de prik aan het nemen die eigenlijk voor een ander bedoeld was. Dus ja, het is net als in het leven zelf. Valspelen kan, maar je bent wel een eikel. Ook de GGD is er niet blij mee. Daarom moeten vaccinatiemedewerkers wel wat strenger naar je medische papieren kijken als je in de prikstraat staat. Een jongen van 16 heeft zich bij de politie van Alkmaar gemeld. Daar zijn ze op zoek naar een serieaanrander. De laatste tijd zijn tientallen vrouwen bij hun billen gegrepen. De jongen heeft zich gemeld na een uitzending van Opsporing Verzocht die daarover ging. Hopelijk kun je binnenkort toch weer wat makkelijker naar Rodos, Kos of een ander Grieks eiland, zegt minister Kaag. Vanaf zondag gaat een hele rits eilanden van geel naar oranje, omdat het aantal coronabesmettingen daar oploopt. Ik hoop natuurlijk dat het heel snel weer de goede kant op gaat, zodat iedereen gewoon echt weer naar die hele mooie eilanden kan gaan. Voorlopig geldt dat je een negatieve test nodig hebt om terug te komen in Nederland en je moet in quarantaine. En geen Jasper Sillissen onder de lat bij de trainingen van Oranje voorlopig, want de keeper heeft corona. Dat betekent dat hij niet naar Portugal vertrekt, waar het Nederlands elftal de komende weken oefenwedstrijden speelt als voorbereiding op het EK. Sillissen zit in quarantaine, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Hij eh, reist nu dus niet mee naar Portugal. Het lijkt ook wel erg onwaarschijnlijk dat hij komende weken bij die eerste wedstrijd in Portugal eh, tegen Schotland is. Maar goed, dat is, eh, dat is even afwachten. Het EK zelf lijkt voor de keeper niet in gevaar te komen. Het weer nog. Op veel plekken schijnt de zon. Soms zit hij achter stapelwolken. In het oosten kan er nog een buitje overkomen. Het is 16 tot 19 graden. Dit weekend is het zonnig en nog warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de Afstanddijk richting Friesland 40 minuten vertraging tussen Wieringerwerf en Brezandijk. En richting Noord-Holland is dat een half uur bij Den Oever.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 Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation's page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's alright, Ma. I'm only sighing As some won victory, some downfall. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh colored Christ that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Preachers preach of evil fates. Teachers teach that knowledge waits can lead to hundred dollar plates. Goodness hides behind its gates, but even the President of the United States sometimes must have to stand naked. Though the rules of the road have been lodged, it's only people's games that you got to dodge and it's alright, Ma. I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling, distant voice, unclear, startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. question in your eyes is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy.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 For them that must bow down to authority that they do not respect in any degree, who despise the jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, cultivate what they do to be, nothing more than something they invest in. some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs and drag disguise. Outsiders they can freely criticize, till nothing's helped you to idolize and say, God bless him. one who sings with his tongue on fire, gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in a hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone living in a vault. But it's alright, Ma if I can't please him. Old lady judges watch people in pairs. limited in sex they dare to tell fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. cannot defend what they cannot see. With killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them to think death's honesty won't fall upon them naturally. Life sometimes must get lonely. My eyes collide collide head on with stuffed graveyards, false goals. I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off. Say, alright, I've had enough. What else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's alright, Ma. It's life and life only. dit was Bob Dylan, geboren als Robert Allen Zimmerman in Duluth, Minnesota, op 24 mei 1941. En hij is dus afgelopen 24 mei 80 jaar oud geworden. Hij is een Amerikaanse singer-songwriter en kunstenaar... en wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Op 13 oktober 2016 werd hem de Nobelprijs voor literatuur toegekend... omdat hij, en dit is echt een, een ambtenaarszin... die je echt zelden zo tegenkomt... de grootste Amerikaanse liedtraditie... met nieuwe dichterlijke expressiemogelijkheden heeft uitgebreid. Zo. Ik vind het een mooie zin. Ga er maar zitten. <laughs> ik vind dat op zich al een, Nobelprijs voor literatuur waard. Maar goed, dit, is, eh, dit was Bob Dylan en uh, eh, 80 jaar. Hij heeft ook een, eh, een, een, een ding van de paus gekregen. Hij schijnt heel katholiek te zijn tegenwoordig. Oh jee. Oh jee. Is weer zo een? Ja, dit zit allemaal wel een beetje... Hij is toen ook op eh, Live Aid geweest... en heeft hij met Ron Wood en Keith Richards een eh, optreden gedaan. En volgens mij waren ze alle drie knettertje, knettertje stand. Ja, maar zij kunnen in ieder geval wel gitaar spelen. Ze kunnen oh, dat was wel heel goed, ja. waren Wel... Kan je van Bob niet zo goed zeggen? <laughs> Nee. nee. nee, Maar hij doet het daar. Maar hij deed het wel. De, de, een goede zonger, ja. Nou. Dus we krijgen nog een nummer. Ja, Mr. Tambourine Man. called Hey, Mr. Tambourine Man. a song me blindly upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I am ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spell my way. I jingle jangle. sand. Zo, dan is het nu tijd voor een mystery guest. Goedemiddag. goedemiddag, ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Ja, goed zo. Ik, uh, ik wilde de vraag stellen over eh, die windmolens in Eiburg. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Eh, nou, als, als, eerste wil ik zeggen dat ik toch wel een hele groene partij heb... en wij zeer voor het milieu zijn. Maar ja, niet in het ei. Bij ons, ons eitje is te klein het <laughs> eitje is te klein. Ja, ja dus hij is te klein. Ik zou het liefst eh, willen dat het toch wel eh, bij de kust is. Hè? Daar heb je Zandvoort voor. Oh, moeten wij ze weer hebben? Ja, ja dat dacht ik wel. Eh, jullie hebben meer ruimte als wij. wij ons ei is maar klein. Hè? We, we hebben niet zo'n heel groot ei. En jullie hebben een hele grote zee. <laughs> Ja, dat, uh, ja dat, dat, dat, eh, voor de rest eh, kan ik wel andere hele leuke dingen doen hoor. Maar nee, geen windmolens. Dat we zijn wel van groene energie, maar alleen niet in onze achtertuin. Daar hebben jullie een leuk voortuintje voor, toch? Ja, dat is, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Wij zijn er ook niet zo blij mee met die windmolens. We hebben er al een heleboel. Maar dat is heel vervelend voor jullie. <laughs> Dat is alleen, ja, wij zijn Amsterdam. En jullie niet. Oké. Okay. Dus, hier komt Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. Geschreven door natuurlijk Bob Dylan. Maar is eventjes iets beter uitgevoerd. There must be some kind of with a joker to the thief. de beroemde dwerg Jaapie van Zandvoort. Jaapie van Zandvoort, ook was eh, Simon uh, eh, Jan Paap... was een bekende Nederlandse dwerg. Simon Paap was slechts 84 centimeter lang en woog 14 kilo. Hij maakte hem, tot, eh, hem in Nederland en omringende landen tot een opmerkelijke verschijning. Hij leefde van 25 mei 1789 tot 2 december 1828. Hij is maar 39 jaar geworden. Ja, ja. En in de ehm, 5 juni eh, mogen de musea weer open. En in het Zandvoort Museum is dan meteen een bijzondere expositie te zien... over de beroemde Zandvoortse dwerg Simon Tjane Paap. Eh, er zijn plannen om van een zeer opmerkelijk levensverhaal... ook een korte film te maken. Maar daar is geld voor nodig. En die inzameling voor dat geld, dat begint vandaag. Tot 5 juni is er een collecte en kun je een bijdrage doen. Er is ook eh, aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. En eh, dit is er dus, eh, dat je ehm, een bijdrage kan leveren aan die film. En de expositie is in het museum, is samengesteld door Katrina Veren... samen met Leon van S als producent hey, Leon. Ja, Leon, Leon van Nes. En films maken Alaya van Kessel en Ger Loogman... wil zijn verhaal over Jaapie vereeuwigen in een film. Met ook komische momenten in een leerzame voormart à la Klokhuis. Dus is wel een... Eh, ja, dus ik zou zeggen, geef gul en laat ze lekker die film maken. Want... Ja, het museum is erg mooi, is eh, erg mooi aangekleed. Ja, ja heb jij... Heb jij oh, ik heb het al gezien, ja. Heb jij het al gezien? Ja, ik ben ook vrijwilliger daar. Dus ja, ja, dat weet ik, maar eh, het is wel... Uh, heel, interessant. heel Ook die landschappen, erg mooi. En dan komt nu Amy Winehouse, Fuck Me Pumps. Wie is dat? Me Pumps. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F Me Pumps. And the man notice you, the Gucci back crew. Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause your in life is to be a footballer's wife. You don't like closer to what's taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning, you're vague. He's on to the next Don't be too upset if they call you a scared. Cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire. Yet. All them big ballers don't do nothing for you. But you'd love a rich man six foot two or taller. You can't sit Cause your jeans are too tight And you're lucky it's ladies night With your big empty purse Every week it gets worse At least your breast cost more than hers So you did Miami Cause you got should've known from the jump that you always get dumb. So dust off your with me Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Het van nou, het college van BMW gaat weer verstart. Nu de regelen langzaam maar zeker versoepeld gaan worden... heeft het college van BMW aangegeven het wekelijkse spreekuur weer op te starten. Iedere woensdagmiddag is er weer een lid aanwezig van het college voor vragen van inwoners. Het wekelijkse spreekuur is van woensdag van 4 tot 5 in het raadhuis. Afwisselend zijn burgemeester David Molenburg, wethouder Ellen Verheij... wethouder Raymond van Haafden of wethouder Gert-Jan Bluis fysiek aanwezig. Inwoners kunnen dan onderwerpen aansnijden, een vraag stellen of een idee voorleggen. Het schema voor juni en juli ziet er als volgt uit. 2 juni is David Molenburg er. 9 juni is wethouder Ellen Verheider. 16 juni wethouder Raymond van Haafden. 22 juni, 23 eh, eh, juni weer burgemeester van David Molenburg. 30 juni weer wethouder Gert-Jan Bluis. 7 juli wethouder Gert-Jan Bluis. 14 juli wethouder Gert-Jan Bluis. 14 juillet, oké. Okay. Eh? 14 juillet, 14 Ja, maar juli. dit vielen wij niet, hè? We zagen in Frankrijk. Nee, nee, nee. Uh, vier, uh, eh, 21 eh, juli wethouder Ellen Verheij. 28 juli David uh, Molenberg weer. En in verband met de coronamaatregelen is het nog wel even nodig... om uw komst van tevoren even aan te melden. Dit kan via bestuurssecretariaat apenstaartjesandvoort.nl of telefonisch via nummer 023 5740 221. En het is tussen 4 en 5, hè? Ja, tussen 4 en 5. Oké. Okay. En dan komt nu Andrew Cold, Lonely Boy. slap of a hand En nu toch maar een stukje cabaret. Kees, uh, Kees Verkoten en Wim de Bie. Rozen, rumbonen en rode wijn. Rozen, rumbonen en rode wijn. Dat moest eigenlijk ruim voldoende zijn de te brengen tot de volmaakte extase. Hier in deze oase van zand en zee en zonlicht, rozen, rumbonen en rode wijn. Goed, ik mag dan 48 zijn. Maar ik weet heus nog wel waar de meisjes van vol zijn. Dat zijn rozen en rundbonen en rode en. Pas toen wij in de jumbo zaten, kreeg ik langzaam in de gaten hoe jij was Jij papte met de purser aan en bleef naar het toilet toe gaan, maar moes geen plas. De obers in het hotel, de waterski-docent. Jij blijkt een kleine del en je zet mij voor joker. Rozen, rumbonen en rode wijn. Dat moest eigenlijk ruim voldoende zijn om jou te brengen tot de volmaakte extase. Hier in deze oase van zand en zee en zonlicht, rozen, remonen en rode wijn. Goed, ik mag dan 58 zijn. Maar ik weet heus nog wel waar de meisjes van vol zijn. Dat zijn rozen en rum, bonen en rode hen. Hier zit ik in mijn nieuwe zocht ik schiet zo 40 jaar te kort, want daar drijf jij Bonen slaan witjes uit, de wijn wordt warm en rozen hangen slap erbij. Ik krijg een lamme arm van zwaaien of je komt. Je hebt het best gezien, maar je verdompt te kijken. Rozen, rumbonen en rode wijn. Dat moest eigenlijk ruim voldoende zijn om jou te brengen tot de volmaakte extase. Hier in deze oase van zand en zee en zonlicht, rozen, rumbonen en rode wijn. Goed, ik mag dan 68 zijn. Maar ik weet heus nog wel waar de meisjes van vol zijn. Niet van rozen of rumbonen of rode wijn. Helaas, helaas, voorbij, voorbij die tijd. Ja, ik heb een leuk, uh, leuk lijstje met tien dingen uit de 20e eeuw die de hedendaagse jeugd niet meer kent. De technologie gaat erop vooruit. Maar het is dan ook niet gek dat de jeugd van tegenwoordig... sommige dingen zijn opgegroeid die ze gewoon niet meer kennen. En we hebben even tien dingen op een rijtje gezet. Videobanden, die worden helemaal niet meer gebruikt. Jawel, ik heb ze nog. Ja, wij hebben ze nog. Maar ik geloof niet dat menig jong gezin dat nu nog heeft. Nee. Jij bent bejaard. Oh. Jij, tuurlijk ken jij dit. <laughs> de flippo's die kleine schijfjes die in de, in de chips zaten. Ja. Het Tamagotchi. Kon je, kon je goed verslikken, weet je dat? Als je dat ding per op had. <laughs> Zo'n flippo. Zo'n flippen? Ja. Hoe kan je dat nou niet opmerken? Het lijkt ah, niet op chips. Nou, het zit erin. Eh, met het chipje mee. Ja, ja kijk niet wat je eet. <laughs> ik kijk altijd wat Ik zeg niet dat ik dat heb gedaan, maar het was ah, wel... Eh, de tamagotchi, weet je nog? Die dingen die die kinderen in, oh, in leven moeten hebben. Ja, ja, ja. En eh, de, ik las ook dat in, eh, eh, in Japan hele Tamaguchi begraafplaatsen waren. <laughs> De telefoonboek. Ja. De Game Boy. Faxmachines. Ja. De floppy disk. Encyclopedieën. En karta, ja. Filmrolletjes de telefooncel. En wat ik erin mis, is de oude telefoon met draaischijf. Oh ja. Gewoon, ook... als, je een kind, als je een kind zo'n telefoon geeft... dat ze echt niet weten wat ze ermee moeten. <laughs> ik heb er nog één thuis dan. Ja, we hebben er nog één thuis. Dus we kunnen het daar niet gaan leren. <laughs> Hoe ze moet bellen. Onze kleindochtertje. Ja. En eh, nu Anna Luca. Desperately Trying. at home when he's with me. That's what he told me when. desperately trying to find a place for us to stay. Said it never really could. lies. So scared that I am gonna love you till the day Ja, en dan komt nu Anne Clark, bekend van Poetry... en eh, met het nummer Sleeper in Metropolis. Zij gaan ook met Killer Bee. put it on me, I'm taking you high, I'm ready. Oké, okay, en dan komen nu de Arctic Monkeys. Do I Wanna Know? So I wanna know what time it shows Simmer down and a roll I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast I've tried and to kiss you I don't know if up, Brian.